Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. PvdA-leider Cohen heeft Geert Wilders opgeroepen de stekker uit het kabinet te trekken. Bij een ledenvergadering in Amsterdam benadrukte Cohen dat de PVV het in cruciale kwesties als Griekenland en de pensioenhervormingen oneens is met het kabinet. De regering voert een totaal andere koers dan de PVV voorstaat, zei Cohen. Minister Rosentaal heeft de Palestijnse president Abbas opgeroepen af te zien van het plan om volgende week het VN-lidmaatschap aan te vragen. Volgens Rosenthal dragen eenzijdige verklaringen niet bij aan een oplossing. Abbas wil de kwestie volgende week in stemming brengen in de algemene vergadering van de VN. Israël, gesteund door de Verenigde Staten, verzet zich daartegen. Volgens Israëlische media is Israël wel bereid de Palestijnen een hogere status bij de VN te geven. Op Schiphol is een Nederlander aangehouden die nog een flinke boete moest betalen maar de chaussee ontdekte bij de controle dat de man nog 36.000 euro aan justitie was verschuldigd wegens valsheid in geschriften. De Nederlander, die in België woont, pinde meteen het totale bedrag en mocht daarna zijn weg vervolgen. FNV Bouw heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Een grote meerderheid van de bondsraad was voor de afspraken. Die zijn gemaakt door werkgevers, werknemers en de overheid. Van die 19 bonden zijn de twee grootste en een kleine tegen. Het pensioenakkoord staat dat de pensioenleeftijd naar 67 jaar gaat en dat die later mogelijk nog verder wordt verhoogd. De PVV is teleurgesteld over de brief van minister De Jager over de gevolgen van de Griekse crisis. PVV-leider Wilders constateert dat de brief geen antwoord geeft op wat plan B is voor het kabinet. Hij wil weten wat het kost om Griekenland te blijven steunen en wat het kost als de financiële hulp onmiddellijk stopt.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 Tijd voor de hitlijst van Europa. Euro Breakdown iedere vrijdag tussen 3 en 5 komt die voorbij hier op CFM Zandvoort. 21ste jaar alweer van de lijst, aflevering 37. En vandaag alweer de 16e september van 2011. De lijst bestaat deze week uit 19 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Dat denk natuurlijk ook dat twee platen ruimte moeten maken. Rihanna, California Kingbed na 18 weken en 16 weken voor eh, Cascada en San Francisco. Snel stijgen deze week in handen van Jennifer Lopez. Papi gaat 10 eh, plaatsen omhoog. De snelste daler die is er voor Pitbull, eh, Neo, Everjack en Neo. Give me everything tonight. 13 plaatsen zakken die naar beneden. Maar met 20 weken zijn ze wel weer de langsgenoteerde van allemaal. Onderaan de lijst deze week Kate Ryan, Love Life, zak van 39 naar 40 in de 14e week. En ook 14 weken in de lijst de Black Eyed Peas en Don't Stop the Party. Zak het van 36 naar 39. De eerste plaat die we voor je gaan draaien is uh, Peter Gené Hernandez. Nou, wij kennen hem natuurlijk beter als Bruno Mars. Amerikaanse zanger en eh, muziekproducent solo carrière is hij begonnen nadat hij eerst een hoop mensen geholpen heeft. Flowrider, Sean Kingston, Adam Levine. Op al die platen heeft hij gestaan en nu dus ook weer een solo. De plaat Marry You.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 Onder andere natuurlijk Kneen, The Waving Flag, Ride Round, Flow Rider. Maar in zijn eentje kon hij nooit verder dan een tweede plek. En dat was met de single Grenade. Tijdens om toch die nummer 1 positie te gaan halen. En dat wilde hij gaan doen met Marry You. Vorige week kwam Mika binnen met Midi. Dat deed hij toen op nummer 38. Deze week gaat hij drie plaatsen verder omhoog. En vinden we hem dus terug op nummer 35. Elle me dit, écris une chanson content bij een chanson déprimante, une chanson sans que tout le monde est Van Mika Elemidi. En de hoogste binnenkomen, dat is een samenwerking tussen een man en een vrouw. En de man in dit duo, die heeft geen aankondiging eh, nodig, denk ik. Bijna alle platen die we terugvinden in de Euro Breakdown heeft hij wel iets mee te maken, deze David Guetta. De dame uit het duo, Onika Tanja Marai, die is misschien wat minder bekend. Maar artiestennaam Nikai Mine doet misschien al een belletje rinkelen. En vanaf 2004 bracht zij namelijk drie succesvolle mixtapes uit. Play, eh, playtime is over. Zuka Free en Beam Me Up Scuddy. De Amerikaanse rapper Lil Wayne die ontdekte haar en liet haar in 2009 een plaatcontract tekenen bij zijn label Young Money Entertainment, wat weer een onderdeel is van Motown Records. Als je dan ook nog vertellen dat ze al een keer eerder met Getta wat heeft gedaan, de single Where Them Girls At namelijk gemaakt, dan komt ze misschien al eh, iets bekender voor. Nu dus weer een samenwerking tussen David Guetta en Nicky Minier.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 Maar nou, met 20 weken zijn zij wel de langsgenoteerde van allemaal. Pitbull, Neo, Everjack en Neer. Give me everything tonight. Dan gaan wij even achterom kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben. Helemaal onderaan, van, zakkend van 39 naar die laatste plek in de 14e week. Hate Ryan en Love Life. Black Eyed Peas, Don't Stop the Party. 14 weken in de lijst, zakken van 36 naar 39. 38 Bruno Mars, Mary You, komt helemaal nieuw binnen. En drie plaatsen verlies in de 11e week voor eh, Britney Spears, I Wanna Go. Helena, Disco Romance, zak van 30 naar 36, staat nu 13 weken in de lijst. Op tweede week voor Mika, LMD, omhoog van 38 naar 35. En op 34 vinden we weer eens David Guetta, nu met Nicky Minier, Turn Me On. Pitbull, Neo, Everjack, Neyer, Give Me Everything Tonight, de zakken van 20 naar 33. Van 22 naar 32, the DeGraw, Not Over You, ondertussen alweer 17 eh, weken in de lijst. Katy Perry, Last Friday Night, Thank God It's Friday, zakt in de 15e week van 25 naar 31. En FAO en de Party Rock Anthem zakt ook. zijn nu dat in één keer van 24 naar 30 in de 14e week. Vorige week van binnen Gatja en Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dat deden ze toen op plek 33. Deze week gaan ze er 4 verder omhoog en komen dus terecht op 29. Straks op 28, Only Murs, My Heart Skips A Beat. Now, think of when said you felt so happy tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. have a team tour Playing with this lady is starting out a great fall Vibes keep going up and down like a seesaw Should've just taken that to the cinema to seesaw saw. she let me sleep with her I figured her figure's a sure, sure winner yeah. Plus I got a lead from the back, I'm a skipper Let my heart skip, skip, skip, skip, skip, skip a beat Een en Hard Skips A Beat. Vorige week kwam hij binnen op plek 35, deze week 7 plaatsen omhoog naar 28. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag profiteren we van eh, Paula. En dat is een of ander hoge drukgebied wat bij ons in de buurt ligt. Nou, dan wordt het eh, aardig weer vandaag. De zon schijnt flink, maar er trekt wel zo nu en dan een sluierbewolkingje over. Het blijft wel overal droog vandaag en de temperatuur komt uit op een maximale 19 graden. Wat alles bij een overwegend matige zuidoostelijke wind. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er kan een enkel buitje vallen, maar dat is niet helemaal zeker. Het koelt af naar een graad of 13. De wind die gaat uit zuidwesten waaien, overwegend matig van kracht. Morgen dan beginnen we de dag met geregeld zonneschijn, maar geleidelijk neemt de wolking toe. Met alles op de nadering van een storing in de loop van de middag in, eh, in de middag kan het zelfs zo erg gaan worden met die storing dat er wat kleine buitjes uit gaan vallen. De zuidwestelijke wind die waait over land matig en krachtig aan zee. De temperatuur die eh, komt uit op zo'n graad of 17. Zondag, dan schijnt weer geregeld de zon, maar het draait vooral om buien die dag. Deze buien kunnen zelfs gepaard gaan met onweer. Een zuidwestelijke wind die waait dan matig over land en eh, vrij krachtig aan zee. Temperatuur zondag dat zal uitkomen op een graadje of 15. Het ritme van zand. van let's go! En wij gaan door eh, met de lijst van Europa. Komen dan op plek 27 de LMFIO tegen. Deze keer samen met Netflix eh, Natalie Hills. En de vijfde week eh, omhoog van 31 naar 27 de Champagne Showers. Popping in the club, we light it up. A hour, a hour. Let the party rock. Put your hands up, everybody just dance up. We came to party rock, so flash your titties like Mardi Gras. Huh. They call me Red Food. I walk in the club with a bottle or two. Shake it, spread on a body or two. Then walk out the party with a high or two. Oh. I'm gonna get you wet I'm gonna make you sweat A night you won't forget showers, champagne showers. Popping in the club, we light it up. 80 hour, 80 hour. Let the party rock. Guess who stepped in the room? Sky blue, red, full and gold. Keep the party rocking from nights unknown, noon, and it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit come to my table and take a sip. Open wide, cause we spraying it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. but we light it up. Eight hour, I said champagne showers, showers. popping in the club, we light it up. Eight hour, eight hour. Party people! Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. Bounce. Adam Richard Willis. Wij de week was Calvin Harris samen met Khalees en de single Bounce in de derde week omhoog van 32 naar 24. En voor Broke Fraser, Something in the Water in de tweede week gaat zijn omhoog van 29 naar 25. En ook de single van de eh, LMFAO en Natalia Killis. Champagne Shower hoorde op nummer 27 alweer deze week. We gaan dus weer verder met de plaat van David Guetta. Deze keer samen met uh, Sia. Titanium doet het goed in de derde week namelijk omhoog. Van 27 naar 23. love you, got to love you, yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, baby, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Girl, me not stay like them boy that will put you down. Me rather lift you way up, high up off the ground. Enough of them fake, them are no king a clown. myself alone Listen me key now baby telling me how my sound I know with them little boy they will lose up round me alone I make you start to moan and groan Come here and you're que Alexis Jordan en Jean Paul en Got To Love You. In de zesde week omhoog van 23 naar 21. De nummers 30 tot en met 21 zien er als volgt uit. LMFAO en die Party Rock Anthem. In de 14e week zakken zij 6 platen naar eh, nummer 30. De vier plaatsen omhoog naar 29 in de tweede week. Gatja en Kimbra, Somebody That I Used To Know. Molly Meurs, ook zijn tweede week. Hij komt van 35 nu op 28 met de Hard Skips A Beat. LMFIO en Natalia Killis en de Champagne Showers. In de vijfde week gaan ze vier plaatsen omhoog naar 27. Op 26 acht plaatsen verlies. In de 16e week Mohambi en Nicole Searching en Coconut Tree. De tweede week voor eh, Brooke Fraser, Something in the Water, van 29 omhoog naar 25. Van 32 naar 24 in de derde week, Colvin Harris en uh, en Bounce. Op 23, er van 27, David Guetta, Sia, Titanium. Drie weken lang staan zij nu in de lijst. 12 weken in de lijst, David Guetta, en Luda Chris, The Little Bad Girl, zakken van 13 naar 22. En Jean-Paul, Alexa, Jordan, God to Love You, de zesde week horen wij die net. Die kwam vanaf 23, staat deze week op 21. Eh, Zak nog wel in de Loca People. What the fuck verdubbelt zijn positie. In de 12 week zakken ze namelijk van 10 in één keer naar eh, nummer 20. Mocht de lijstje nou net te snel zijn gegaan, je kan hem nalezen. Vanaf 5 uur staat hij weer op de site zfmzandvoort.nl Even bij de vrijdag klikken en dan bij 3 uur de Euro Breakdown. Dan staan ze alle 40 nog eens onder elkaar voor je klaar. Dan zie je dat ook op nummer 19 staat eh, James Morrison.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 9 plaatsen winst dus in zijn derde week. Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan. Die krijg je zo op nummer 16. Nummer 18 is dat voor Bad Meets Evil en Bruno Mars, de leiders. Op 17 vinden we Coldplay, Every Drop is a Waterfall. En op 16 Jennifer Lopez en Papi, die komt er zo aan voor je. Dat is de laatste plaat tot aan het nieuws van 4 eh, uur alweer. Op deze toch wel zonnige vrijdagmiddag. Wat kun je in twee uur nog verwachten? Nou, natuurlijk gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. We gaan even kijken in de geschiedenisboeken van 16 september wat er allemaal gebeurd is vroeger op deze dag. En natuurlijk weer een uur lang vol met muziek.